Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De kinderopvang moet anders. Dat vindt de belangrijkste adviesclub van de overheid, de SER. Ook als ouders niet werken, zouden ze toeslag moeten krijgen als ze hun kinderen naar de opvang sturen. Dan haal je dubbele winst, denkt de SER, want het is goed voor de kinderen en de ouders zijn sneller geneigd om te gaan werken in plaats van thuis te zitten. Ja, kinderopvang heeft eigenlijk twee doelen in Nederland. Eén is participatie van ouders eh, stimuleren. En het tweede is de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren. En door de arbeidseisen los te laten... Eh, leggen we wat meer nadruk op het ontwikkelen van jonge kinderen. Het plan van de SER is dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar minstens twee keer per week naar de opvang kunnen. Een explosie vannacht bij een Antilliaanse toko in Rotterdam. De zaak is beschadigd, niemand raakte gewond. Voor dezelfde zaak werd in februari al een handgranaat neergelegd... en een paar maanden daarvoor werd de toko beschoten. We moeten stoppen met de hondenbelasting, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer volgens RTL Nieuws. Vanmiddag wordt erover gedebatteerd. De helft van de gemeente heeft een blaftax, maar die is volgens veel partijen niet eerlijk... en alleen maar bedoeld om de gemeentekast te spekken. En voor 150 leerlingen van wie PostNL een examen is kwijtgeraakt... kwam er gisteren goed nieuws. De verloren examens waren al door hun eigen docent nagekeken... en toen opgestuurd voor een tweede check. Doordat de boel zoek is, dreigden herexamens... maar minister Slop streek gisteravond met zijn hand over zijn hart. Het is ook een coronajaar. We hebben al heel veel meegemaakt. Ook deze eh, leerlingen heb ik eh, besloten dat voor deze leerlingen... op basis van eh, de eerste correctie door hun eigen docenten is gemaakt... het eindcijfer mag worden vastgesteld... dan eh, kunnen ze misschien morgen ook de vlag En dat is dus vandaag. Vanmiddag horen de meeste hoogste, klassers of ze geslaagd zijn of niet. Het weer, alweer veel zon. Later wel wat stapelwolkies, maar het blijft droog. 22 graden langs de kust, 25 verderop in het binnenland.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 en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het aan de Tweede Kamer ligt, verdwijnt de hondenbelasting, meldt RTL Nieuws. De Kamer praat vandaag over een burgerinitiatief om de hondenbelasting af te schaffen. De kinderopvang moet eenvoudiger, betaalbaarder en toegankelijker worden, zegt de Sociaal-Economische Raad. De SER wil onder meer dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar minstens twee keer per week naar de opvang kunnen, ook als ouders niet werken. De Braziliaanse vleesverwerker JBS, die begin deze maand gehackt was... heeft 9 miljoen euro betaald aan de hackers. JBS is de grootste vleesverwerker ter wereld. Door die hack kwamen fabrieken in de VS, Canada en Australië stil te liggen. Het weer, veel zon. Aan de kust vandaag 22 graden en in de rest van het land 24 tot 28 graden.